12 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Verschillende jongerenorganisaties van politieke partijen... vragen om steunmaatregelen voor jongeren vanwege de coronacrisis. Ze pleiten onder meer voor uitstel van betaling van het collegegeld... en het compenseren van extra opgelopen schulden. Ook vragen ze minister van Engelshoven om jongeren te wijzen op hun arbeidsrechten. Daarnaast willen ze dat werkgevers en werknemersorganisaties gaan praten over oplossingen voor jongeren die hun baan dreigen kwijt te raken of kwijt zijn. Veel jongeren staan op straat nu de horeca is gesloten. Ondanks alle steunacties zijn de aandelenbeurzen de week opnieuw met flinke verliezen begonnen. De AIX en andere Europese beursindexen openden met een verlies van rond de 5 Vrijdag sloten de Europese beurzen nog met een lichte winst. In, in Azië eindigden de Chinese en Koreaanse beurzen vandaag 3 tot 5 in de min. De olieprijs daalt ook weer Shell heeft grote bezuinigingen aangekondigd... en ook een aangekondigde aandelenaankoop wordt door Shell geschrapt. Om vijf uur vanmiddag bespreekt het kabinet de laatste cijfers van het RIVM... en wordt bekeken of eventuele extra maatregelen moeten worden genomen. Daarna is er rond half zeven een persconferentie. Die wordt live uitgezonden door de NOS. Vanavond zitten de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's ook bij elkaar. Zij gaan onder meer bespreken of er samenscholingsverboden nodig zijn. In Syrië is de eerste coronabesmetting gemeld. Oppositiegroepen zeiden al eerder dat er besmettingen waren. Dat werd tot nu toe ontkend door de regering. Maar president Assad heeft nu het openbaar vervoer in Damascus stilgelegd... en scholen, horeca en parken gesloten. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over de schade die het virus in Syrië kan aanrichten. De gezondheidszorg is na negen jaar oorlog volledig uitgeput. Het weer volop zon vandaag. Temperatuur tussen de 8 en 10 graden. De oostenwind maakt het voor het gevoel wel kouder. Later vandaag gaat het wat minder hard waaien. Morgen en woensdag weinig verandering met in de nacht kans op lichte vorst.